ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een grote brand op een boerderij in Vessem in Brabant zijn 3000 kippen gedood. De brand brak uit in een loods waar diesel lag opgeslagen en sloeg daarna over naar de kippenschuur. Brandweerlieden konden voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar nog een andere stal. Het is niet bekend waardoor de brand ontstond. Ruim duizend mensen liepen in Rotterdam gisteren mee in een protestmars tegen femicide. Het vermoorden van een vrouw omdat ze een vrouw is. Onder meer Wim vroeg er aandacht voor. Zijn dochter werd een paar jaar geleden vermoord door haar man. Je ziet alles achteraf. En daarom voeren we nu deze actie, omdat ik wil dat mensen het vooraf zien en niet meer achteraf. Maar wij hadden er geen verstand van, het was niet bekend. En, en ja, ik heb ze allemaal gezien. Van, van de sociale controle tot de financiële afhankelijkheid... tot de telefoon die doorgeschold werd, tot de cadeautjes... tot lovebombing, nou, noem maar op. De deelnemers aan de mars liepen een route in de vorm van een acht... omdat er in Nederland elke acht dagen een vrouw wordt vermoord. In het Wembley Stadion in Londen is zaterdag een man om het leven gekomen bij een concert van Oasis. Hij viel van de bovenste ring naar beneden. Volgens de krant The Guardian was het een man van in de 40. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie roept mensen die foto's of filmpjes hebben van het concert op die te delen. Een feest bij PSV. Ze hebben de Johan Schaal gewonnen. De club uit Eindhoven was met 2-1 te sterk voor Go Ahead Eagles. PSV stond lang op achterstand, was te zien bij ESPN. Daar valt hij voor test En daar is de 2-1 voor PSV. Het duurt lang voordat de bol is rechtgetrokken, maar ze doen het wel. PSV wint met 2-1 van Go Ahead Eagles. Met pijn en moeite. Het is voor PSV de vijftiende keer dat ze de Johan Cruijffschaal winnen. Krijg je nog het weer.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 De ondertekenaars schrijven dat Hamas niet langer een bedreiging is voor Israël. De verbouwing van Den Haag Centraal gaat een nieuwe fase in. De sporen en de wissels zijn verouderd. Vooral reizigers van en naar Utrecht en Rotterdam zullen de komende maanden last hebben van de werkzaamheden. Voor de kust van Jemen zijn zeker 68 migranten uit Ethiopië om het leven gekomen. Het schip waarop ze zaten verging in zwaar weer. 74 mensen worden nog vermist. Het weer. Het is meest droog met af en toe zon.